Maar de deuren zijn nu dicht, zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. Er zou een persoon met een bom onderweg zijn naar het provinciehuis. Nou, dat heeft ertoe geleid dat de politie alles afgezet heeft. Dat het provinciehuis aan de buitenkant, tenminste de kantoren aan de buitenkant, ontruimd zijn. Dat die ambtenaren in veiligheid zijn gebracht. De straat waar het provinciehuis aan ligt is door de politie aan twee kanten met betonblokken afgezet. Mark Rutte heeft vanochtend gepraat met bezorgde boeren in Leusden in Gelderland. Veel van hun bedrijven dreigen te moeten stoppen vanwege de stikstofcrisis. De premier was er om te luisteren naar hun zorgen en noemde het een goed en indringend gesprek. Dan blijft het kabinet bij zijn plannen en lost zo'n gesprek dus niet meteen veel op, zegt deze boer. Nou, het is een opening tot een gesprek, maar we gaan natuurlijk vanmorgen niet eh, de, de regels en de wetten veranderen hier. Dus eh, nee, ik ben nog niet gerustgesteld. 3, 2 1 c'est pas Ja, het begon net nog gezellig, maar veel renners zal het lachen vergaan vandaag een loodzware etappe in de Tour. Met vier beklimmingen, onder meer de beroemde Telegraaf en de Galibier. En alsof dat nog niet genoeg is, moeten ze daarna nog een onbekende klim op, de Granon. En dat is geen misselijk ding, zegt verslaggever Gio 11,3 kilometer lang, meer dan 9% gemiddeld stijgingspercentage. Ze gaan naar ruim 2400 meter. En daarboven is het helemaal kaal. Er is ook helemaal niks. Het is niet eens een skidorp, het is een soort militair terrein. Dus ja, eh, dit wordt echt een lood en loodzware etappe waar eh, zomaar enorme verschillen kunnen ontstaan in het finish vanmiddag ergens na half vijf. Kan ook half zes worden. Het weer zonnig, kan warm worden. Niet overal. Op de Wadden is het een graad of 19. In Limburg eerder een graad of 30. Morgen af en toe zon bij 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurt een ongeluk bij de Wijkertunnel. Die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tunnel is dicht, dus je moet omrijden via de A22. Dan kom je door de Velsertunnel.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 Dit waren achterinvolgers de Beatles met Cat Back... en Dr. Hook en The Medicine Show met Sylvia's Mother. Vanwege de werkzaamheden op het Watertorenplein... is de Torbekkerstraat gedeeltelijk afgesloten... Er zijn verkeersborden geplaatst en er is een verkeerslicht dat de doorstroom begeleidt. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Vanwege dezelfde werkzaamheden als net vermeld... voor de bouw van de vier woontorens op het Watertorenplein... is het huidige zebrapad niet meer te gebruiken. Op een plek, even verderop, is er tijdelijk een alternatief zebrapad gemaakt. Dat vanwege de tijdelijke aard geel in plaats van wit van kleur is. al gaat de zon ook altijd onder. Al is de lucht niet altijd blauw. Ik blijf geloven in een wonder met jou. Al blijft de wereld vast wel draaien. Al keert de tijd zich altijd om. Laat mij maar hier verdwalen en wachten op wat komt. Want opeens sta je weer voor me. En ook al droom ik dit nu misschien. Er is niets, niets ter wereld mooier dan om jou. Dan om jou. Gebruik dit lied maar als een anker. Of als een jas tegen de kou. Want dit is een lied voor niemand anders. Voor niemand anders dan voor jou. sta je weer voor me. En ook al, ook al droom ik dit misschien. Er is niets, er is niets ter wereld mooier dan om jou. waren volgers. Stef Bos met lied voor niemand anders en Redbone, The Witch Queen of New Orleans. Herstelgroep Verslaving. Elke week op de dinsdagavond is een pluspunt om half acht.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 Rock the boat. Ooh, rock the boat. Rock on with your Betsy. Rock the boat. Rock on with your Betsy. Rock the boat. Rock on with your Betsy. Rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Rock the boat. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver So just hold on like you Hopkins, geboren in 1943 en overleden in 2018, was een Amerikaans rhythm and blues gospelpianist, zanger, songwriter, koorleider en producent die vooral groot succes had met zijn gospelformatie, de Edwin Hawkins Singers. Met deze groep werd Hawkins in 1969 wereldwijd bekend door de single Oh Happy Day, die vaak beschouwd wordt als de grootste gospelhit ooit. Hier zijn de Edwin Hawkins Singers met Oh, happy day. Je weet dat ik echt kan zijn Wanneer ik jou iets beloof Ik wil je echt wel terug Ja, je weet het al lang me back one time. one time Laat me zien dat je slecht kan zijn Stalk jou de hele week online wacht oh. Je weet dat ik echt kan zijn Zomerexpositie Heiligen met Passie. Sint Agatenkerk, Zandvoort, Grote Krocht 5. Vanaf 10 juli tot en met 18 september. Geopend van woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur. De toegang is gratis. Portraits with Pride. Zandvoort Museum van 1 juli tot 7 augustus. Geopend van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon en de museumkaartjes is gratis. Flow Memories of the Beach. Buitenexpositie Boulevard de Vavage vanaf 1 juli tot 5 augustus. Toegang gratis. Car Art Zandvoort Museum vanaf 1 juli tot en met 9 oktober. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon. Museumkaart is gratis. Open atelier Donna Corbani. Van Spijkstraat 104 in Zandvoort. 17 juli van 3 uur. Zomerexpeditie Sint-Agatha-kerk. De expositie Heiligen met Passie gaat over het martelaarschap van Agatha patrones van deze kerk... en over het martelaarschap van Titus Brandsma... Nederlandse pater, karmeliet en hoogleraar. Op 15 mei jongleden is hij heilig verklaard door paus Franciscus. Bij martelaren denken we al gauw aan christenen die een gruwelijke dood stierven omwille van hun geloof... verstand van zaken. de bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist, deze jongen gaat het maken. Het beste was voor hem niet goed genoeg. maar steeds vaker werd Bang. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus. Je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. ouders moest ze zeker gaan studeren. En toen ze arts was, dacht ze, ik word zangeres. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit, dat werd het niet. Maar voor haar was het een ongekend succes. bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar halen hem naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen winter. Altijd weer ZFM. Dit waren achterinvolgers Lef van Karin Bloemen en Pride van U2. Het online mediaplatform Zandvoort Insight heeft een bestuurswisseling aangekondigd. De mediaoprichter Dolly Tempierik stapt uit het bestuur... en Esmee van der Werf, secretaris en Jelmer Koper treden toe. Samen met Roy van Buringen vormen zij het nieuwe driekoppige bestuur. Dolly blijft wel betrokken bij de organisatie... en zal nog regelmatig in filmpjes voorbij komen. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird. But when he jokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby, he's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird, sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl proud. Donna Johnny kissed the teacher. He's a bird. He tiptoed up to reach her.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 Wie zijn er vandaag jarig? En dat is een Eva Jinek een Amerikaans-Nederlands journaliste en presentatrice. En Eva is geboren in 1978 en die wordt dus vandaag 44 jaar. Harrison Ford, een Amerikaans filmacteur, geboren in 1942 en die wordt dus 80 jaar vandaag. Linda Ronstedt, Amerikaanse zangeres. En Linda is geboren in 1946 en die wordt dus vandaag 76 jaar. Linda Marie Ronstedt is een Amerikaanse zangeres, zoals ik al zei... die in de jaren 70 doorbrak met een door pop beïnvloede country rock. Linda Ronstadt sleefde 11 Grammy Awards in de macht... en stopte met zingen nadat bij haar de ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Begin jaren 80 was Ronstadt te zien op Broadway in The Pirates of Penzance... een toneelstuk naar een operette van Gilbert O'Sullivan... en in 1983 in de filmversie van dit stuk... Voor haar rol in het toneelstuk werd ze in 1981 genomineerd voor een Tony Award. Hier is Linda Ronset met Blue Bayou. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. depressiesteungroep. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om een depressie de baas te worden.